12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Striptekenaar Jan Kruis is overleden. Hij is vooral bekend geworden door Jan Jans en de Kinderen... dat sinds 1970 wekelijks in de libellen verschijnt. Voor de strip met de kinderen Carlijn en Katootje... en de rode Je weet wel kater stond zijn eigen familiemodel. In 1999 stopte hij met het tekenen van de strip... en droeg hij het over aan een groep tekenaars onder de naam Studio Jan Kruis... In 2009 won hij de Martin, Toon, Martin Toonderprijs. Jan Kruis is 83 jaar geworden. Ook de oprichter van de Free Record Shop, Hans Breukhoven, is overleden. Dat heeft zijn ex-vrouw Connie Witteman, ook bekend als de zangeres Vanessa, laten weten aan de Telegraaf. Breukhoven leed al een tijd aan alvleesklierkanker. Hij begon zijn eerste platenzaak in 1971 in Schiedam. Schiedam. Op het hoogtepunt waren er ongeveer 200 vestigingen van de Free Record Shop. In 2014 ging de keten failliet. Een bekende Nederlander werd Breukhoven door zijn huwelijk met Connie Witteman in 1987. Na 21 jaar gingen ze in 2009 uit elkaar. Hans Breukhoven overleed in zijn woonplaats Londen. Hij is 70 jaar geworden. In het noorden van Syrië zijn tientallen jihadisten omgekomen bij een bombardement. Doelwit was een kamp van Fatah al-Sham, het voormalige al-Nusra-front ten westen van Aleppo. Wie het kamp heeft gebombardeerd is niet duidelijk. Het kunnen Russische of Amerikaanse vliegtuigen zijn geweest. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn er meer dan 40 doden. Nederlandse boeren hebben voor een recordbedrag geëxporteerd. Er is vorig jaar voor 85 miljard euro aan agrarische producten en technologie verkocht. Dat is 4,5 meer dan het jaar daarvoor. De uitvoer was niet eerder zo groot en het is de grootste stijging sinds 2011. Wereldwijd exporteert alleen de VS meer. Het weer in het midden en zuiden opklaringen en daar vriest het nog licht in het noordoosten bewolking.